Vijf uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Het dodental van het coronavirus in China is opgelopen naar 56. Ongeveer 2000 mensen zijn besmet geraakt met het longvirus. De Chinese staatstelevisie heeft bekendgemaakt... dat er voor het eerst ook mensen buiten de zwaarst getroffen regio zijn overleden. Het gaat om één persoon in een naburige provincie... en één in Shanghai, ruim 800 kilometer verderop. Inmiddels is de ziekte in meerdere landen opgedoken... Onder andere in Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn mensen besmet geraakt. Om verdere verspreiding te voorkomen hebben de Chinese autoriteiten het openbaar leven in veel steden stilgelegd. De KNVB heeft met verslagenheid gereageerd op het overlijden van oud-international Rob Rensenbrink. De voormalig voetballer overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen van een spierziekte. Hij speelde 46 keer voor het Nederlands elftal. De Voetbalbond noemt het WK van 1978 het hoogtepunt in de carrière van de linksbuiten... Op dat toernooi scoorde hij vijf keer. In de finale stond Nederland met 1-1 gelijk tegen Argentinië... toen Rensenbrink in blessuretijd op de paal schoot. Nooit was een wereldtitel dichterbij, had dus de bond. Rob Rensenbrink is 72 jaar geworden. In het zuidoosten van Brazilië zijn zeker 30 mensen omgekomen door noodweer. De slachtoffers kwamen om door aardverschuivingen... en het instorten van huizen als gevolg van overstromingen... 17 mensen zijn vermist en duizenden inwoners zijn dakloos geraakt. In het gebied regent het al dagen onafgebroken. Vrijdag viel in de miljoenenstad Belo Horizonte bijna 20 centimeter regen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Een antidrugseenheid in Thailand heeft een pijnlijke fout gemaakt. Vorige week werden op een veiling een aantal in beslag genomen auto's verkocht... En toen een van de nieuwe eigenaren met zijn auto naar de garage ging... bleken er nog 94.000 amfetaminepillen in te liggen. Het hoofd van de Thaise antidrugsbrigade heeft inmiddels een excuses aangeboden. De monteur die de pillen vond en de eigenaar van de auto krijgen een beloning.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 At sunrise. At sunset. But when night falls, swept away with no But the music, the music is beacon looking back to try that sunrise. That sunset. But when night falls, just swept away without nothing. But the music, the music is leading back to try that sunrise.